4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Pianist Louis van Dijk is overleden. Hij werkte jarenlang samen met Ramse Shaffi en Lisbeth List. Hij was ook onderdeel van het pianotrio Gevleugelde Vrienden... met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Louis van Dijk speelde zowel klassiek repertoire als jazz. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw... en in 2006 ontving hij een gouden harp. Van Dijk leed al jaren aan Alzheimer. Hij was 78 jaar. Ook vanmiddag was het weer druk in de Bollenstreek. Gisteren waren er ook al veel toeristen. Daarom hebben lokale bestuurders vandaag en morgen verschillende lokale wegen... langs de bloemenvelden afgesloten voor auto's, wielrenners en mountainbikers. Vanochtend leek het minder druk te zijn, maar vanmiddag waren er toch weer veel dagjes mensen. Volgens de burgemeester van Hillegom is het vergelijkbaar met andere drukke dagen in het voorjaar... als de Keukenhof wel open is. Paus Franciscus heeft het Urbi et Orbi uitgesproken, de zegen voor de stad Rome en de wereld. Niet zoals normaal met Pasen voor het Sint-Pietersplein, maar binnen, in besloten kring, in de Sint-Pieter-Basiliek. De paus vroeg de wereld om bij de aanpak van coronaschulden van arme landen kwijt te schelden en internationale sancties te verlichten. Hij waarschuwde ook dat de EU uit elkaar kan vallen als de landen elkaar niet helpen met het herstellen van de schade als gevolg van de coronamaatregelen. En in Sint-Jacobi-parochie in Friesland hebben jongeren afgelopen nacht twee politiewagens toegetakeld. Agenten hadden een einde gemaakt aan een kampvuurfeest in een bos vanwege overtreding van de coronaregels. Ze hadden hun auto achtergelaten en toen ze terugkwamen bleken die flink beschadigd. Van een aantal van de jongeren is de naam bekend. Het weer. Er zijn veel wolkenvelden, maar er is ook nog zon. Vooral in het zuidoosten is er kans op een bui en het is tussen de 20 en de 24 graden.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 She grab on me thing like, hold on. And then I give she the thing like, hold on. I mash up the place and you know you're whining good. She ball out, on. Just give me some time now, hold on.